Hij deed zich onder andere voor als fysiotherapeut... en wist zo bij de vrouwen binnen te komen. Zijn slachtoffers waren 82 tot 94 jaar oud. De man werd veroordeeld op basis van camerabeelden... in de verzorgingsflat waar zijn slachtoffers woonden. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij oude slachtoffers koos... die slecht ter been waren en van wie hij weinig weerstand hoefde te verwachten. Voor het eerst heeft de rechtbank in het Vaticaan iemand veroordeeld voor witwassen. Een Italiaanse aannemer kreeg 2,5 jaar cel... omdat hij misbruik had gemaakt van zijn rekening bij de Vaticaanse bank. De man wordt ook door justitie in Italië vervolgd voor faillissementsfraude. Via de bank van de kerkstaat deed hij verdachte transacties. Witwassen is pas, sinds 2010 strafbaar in het Vaticaan. En de Rotterdamse politie heeft een derde verdachte opgepakt... voor betrokkenheid bij de dood van de 16-jarige Humaira. Het gaat om een 31-jarige Rotterdammer. Eerder al werd de 31-jarige ex-vriend van Humaira aangehouden. Een tweede verdachte, die net als de derde verdachte... vermoedelijk bij hem in de auto zat, is inmiddels vrij. Het OM wilde hem langer vasthouden, maar de rechtercommissaris wees dat verzoek af. Het OM is daartegen in hoger beroep gegaan. En in het Franse skigebied La Plagne is een jongen van 12... na 40 minuten levend onder een lawine vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen dat een klein wonder. Lawineslachtoffers die langer dan 15 minuten onder de sneeuw liggen... overleven dat bijna nooit. Het slachtoffertje werd gevonden door een speurhond. De jongen hield er slechts een gebroken been aan over. En dan het weer. In het noorden veel bewolking en misschien wat motregen. In het zuiden wat zon, het wordt 4 of 5 graden.